is Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In het centrum van Woerden woedt brand in een aantal bedrijfspanden op een industrieterrein. Of er gewonden zijn is nog niet bekend. De brand ontstond na twee explosies in een scooterwinkel. Er is een groot aantal brandweerwagens opgeroepen, onder meer uit Leidse Rijn, Houten en Maassen. Sinds de bekendmaking van het overlijden van prins Friso hebben tienduizenden mensen een bericht achtergelaten in condolianceregisters. Vooral via koninklijkhuis.nl komen veel berichten binnen. Tot vier uur vanmiddag waren er zo'n 20.000 reacties. Op condoleance.nl stonden rond dat tijdstip iets meer dan 16.000 blijken van medeleven. Niet alleen op internet kunnen mensen een register ondertekenen. Ze kunnen ook een boodschap achterlaten in veel gemeentehuizen. Zo hebben in Baarn enkele tientallen mensen het register in het gemeentehuis getekend. Prins Friso zat als kind in Baarn op school. Bij een verkeersongeluk in Goorlen bij Tilburg is een dode gevallen. Een vrachtauto en een personenauto botsten op de rondweg frontaal op elkaar. De bestuurder van de personenauto, een man van 26 uit Poppel in België, is daarbij om het leven gekomen. De toedracht van het ongeval in Goorlen wordt onderzocht. Het Indiaanse staalbedrijf Tata Steel heeft in het afgelopen kwartaal de winst verdubbeld naar 140 miljoen euro. Tata Steel is onder meer eigenaar van de voormalige hoogovens in IJmuiden. De winststijging is te danken aan een belastingmeevaller en sterke resultaten in India. Maar ook in Europa zijn de resultaten verbeterd. In Hongarije wordt de dood onderzocht van acht te vroeg geboren baby's. De baby's stierven begin deze maand in vijf dagen tijd in hetzelfde ziekenhuis. Uit het onderzoek moet blijken of de sterfgevallen iets met elkaar te maken hebben. Zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn van een infectie. De directeur van het Hongaarse ziekenhuis is geschorst.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 A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Zuid ook 3 kilometer. Na een aanrijding op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Knopendel en Geldermalsen 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Knopend 2 en verderop bij Moordrecht 4 kilometer. A27 Utrecht richting Almere bij Beeldhoven 3 kilometer. En op de A27 Utrecht-Preda voor de brug bij Gorkum 2 kilometer. Tot zover de verkeer.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 一梦悬白。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

and I will en heel veel Dit is ZFM Zandvoort. Day, staring out of my window. Thinking about tomorrow. Wishing things were clear. No need to run.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 obsesión, como latidos del corazón.